thank you Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is bezorgd over het aantal coronabesmettingen. Afgelopen dag kwamen er 7500 bij. Sinds begin januari was dat aantal niet meer zo hoog. Minister Grapperhaus schikt ervan. We moeten echt heel eh, eh, behoedzaam zijn met z'n allen. Als ik ook de berichten hoor over hoe in Frankrijk nu eh, een algehele lockdown in Parijs wordt ingesteld... en mensen de stad ontvluchten en allemaal dat soort dingen meer. Nou, dat willen we toch echt in Nederland niet. Tot nu toe doen we dat ook met z'n allen goed. Dan laten we dat zo het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is ook toegenomen, net als het aantal mensen met corona op de intensive care. De organisatoren van evenementen zoals festivals en concerten kunnen weer gaan plannen. Vanaf 1 juli mogen er weer evenementen op de kalender worden gezet, zegt het kabinet. Het is niet zeker of ze dan ook echt doorgaan. Mocht dat niet zo zijn, betaalt de overheid 80% van de kosten voor het organiseren. 2 miljoen Nederlanders hebben inmiddels een coronavaccinatie gekregen. Anderhalf miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Een half miljoen Nederlanders is volledig gevaccineerd. Een groep overvallers had het gemunt op BN'ers, zegt het Openbaar Ministerie vandaag in een rechtszaak tegen de verdachte van een beroving bij Nikki Tutorials vorig jaar. Dat ging er hartstikke heftig aan toe, vertelt een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Ze zijn vastgebonden met touw en tie wraps en eh, met duct tape. Eh, ook geslagen met een vuurwapen op het, op het hoofd en, en bedreigd eh, dat ze problemen zouden krijgen als ze niet zouden meewerken. Dat ze moesten zeggen waar de kluis was. Uiteindelijk zijn er sieraden en andere kosten spullen meegenomen uit de woning. In de zaak worden zeven mensen verdacht van zeven overvallen. Ook René van der Grijp was een van de slachtoffers. Het weer nog. Zonnig is het. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is ongeveer 8 graden, maar door de wind kan het wat kouder voelen. Vanavond is het helder, droog en vannacht kan het een beetje vriezen. ZFM, verkeersupdate.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 Cause if I wake, girl, then you're not by my side. I feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, booby, would you listen to my song? If only I give you one last chance with the devil, you can no longer dance.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 En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit out verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn.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 Or do you know just what she likes? Can somebody take me home? Ha ha he he ha ha ho. Love me, hate me, say what you want about me, but all the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Love me, hate me, but can't you see what I see? All the boys and all the girls are begging to if you're seeking me. Love me, love me. Amy told me that she's gonna meet me up don't know where, or when, and now they're closing up the club.